spoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De actie Serious Request heeft dit jaar 8,6 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Vorig jaar was er op de slotdag 7,1 miljoen ingezameld. Drie dj's van 3FM zaten sinds zondag zonder te eten opgesloten in het glazen huis in Leiden. Het Rode Kruis gebruikte 8,6 miljoen voor onderdak, medicijnen en voedsel voor moeders in oorlogsgebieden. Volgend jaar staat het glazen huis in Enschede. Er is verwarring ontstaan over een vuurbal die vanavond in het hele land was te zien. Veel mensen belden de politie omdat ze dachten dat het een neerstortend vliegtuig was. Volgens de NASA ging het om een meteoor. Maar Nederlandse ruimtevaartdeskundigen denken dat het een deel was van de Soyuz-raket... waarmee André Kuipers deze week naar het ISS is gevlogen. De Nederlandse operettezanger en acteur Johannes Heesters is in Duitsland overleden. Heesters was 108 jaar oud en de oudste podiumartiest ter wereld. Hij trad vooral op in Duitsland, waar hij sinds de jaren 30 woonde. In Nederland was hij omstreden omdat Heesters carrière maakte tijdens het naziregime. Heesters overleed in een kliniek in het Duitse Starnberg, waar hij vorige week was opgenomen. De laatste leider van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev, heeft de Russische premier Poetin opgeroepen om direct af te treden. Als Poetin nu vertrekt, wordt hij herinnerd om zijn goede daden, zei Gorbachev. In Rusland is vandaag in verschillende steden opnieuw gedemonstreerd tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. Volgens de betogers heeft de partij van Poetin door fraude gewonnen. Ajax heeft de man die woensdag AZ-keeper Esteban aanviel een stadionverbod opgelegd van 30 jaar. De man van 19 had al een arenaverbod van drie jaar voor een eerder vergrijp. Ajax weet inmiddels wie een kaartje voor hem heeft geregeld, waardoor hij woensdag toch het stadion in kon. De club wil de schade verhalen op beide supporters. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen. Morgen droog maar bewolkt. Temperatuur tussen de 9 en 11 graden.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 Now this is dubstep shit.